De Forum voor Democratie-leider moet binnen 48 uur de berichten op social media verwijderen... waarin hij de coronaregels vergelijkt met de Tweede Wereldoorlog. Zo schreef hij onder meer dat ongevaccineerden de nieuwe Joden zijn. En die vergelijking is niet oké, oordeelde de rechter. Doorslaggevend is uiteindelijk of voldoende rekening is gehouden... met de plichten en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting... Ik ben van oordeel dat u dit met de bestreden uitlatingen onvoldoende doet. De zaak was aangespannen door Joodse belangenorganisaties en overlevenden van de oorlog. Baudet gaat in hoger beroep. VVD, D66, CDA en ChristenUnie presenteerden vandaag hun nieuwe coalitieakkoord. Er gaan onder meer miljarden naar onderwijs, klimaat en wonen. Maar er is ook een hoop kritiek. Politiek verslaggever Ron Vrezen. De rechtse oppositie eh, zegt uh, ze doen helemaal niks aan migratie en eh, asielzoekers. En de hele oppositie, ook linkse partijen, maakt zich enorm druk over het feit dat er op langere termijn weliswaar bezuinigingen in de zorg in zitten. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Heb je ook wel eens spijt van een spraakbericht dat je op WhatsApp hebt gestuurd? Goed nieuws, vanaf nu kun je het bericht terugluisteren voor je het stuurt. Als je zeker van wilt zijn dat er geen rare dingen in je verhaal zitten... kan je nu tijdens dat je het spraakbericht maakt de opnameknop omhoog vegen en dan kan je het terugluisteren. Een extreme drukte bij de vaccinatielijn van de GGD. Er is geen doorkomen aan, merkt ook Ad van 80. Hij wil graag een boosterprik, maar telefonisch een afspraak maken lukt al dagen niet. Ik word een beetje emotioneel, maar ik wil niet ziek worden. En eh, ja, ik heb al zoveel keren gebeld, maar je komt er gewoon niet doorheen. Op dit moment is het niet mogelijk om telefonisch een afspraak te maken. Dat, eh, en zo krijg je het elke keer, elke keer als gebeld. Bellen heeft voorlopig geen zin, zegt de GGD tegen Omroep Brabant. Maar online een afspraak maken is voor Ad ook geen optie, want dat vindt hij te ingewikkeld. Het weer komende nacht koelt het af naar een graad of 6.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 tough. But it's been a couple weeks now, and I still feel stuck in my lungs. And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part. When I pull myself out of your arms, wish I knew that was only the start. I was going through my brain was your hands around my waist. You know no need to be afraid.